Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de Sint-Jan in Noorse kerk in Rotterdam. Tijdens de viering werd een speciaal gecomponeerd lied gezongen. Na de bijeenkomst, die een half uur duurde, staken veel bezoekers een kaars aan in de basiliek in Den Bosch. Postbedrijf PostNL, het vroegere TNT Post, mag doorgaan met zijn reorganisatie. Het gerechtshof van Amsterdam heeft de bezwaren van de ondernemingsraad afgewezen. Volgens de OR houdt PostNL niet genoeg rekening met de betrokken werknemers, maar het gerechtshof is het daar niet mee eens postbedrijf kan nu beginnen met het gefaseerd sluiten van 300 bestelkantoren. Bij een vliegtuigongeluk in het zuiden van Marokko zijn alle 80 inzittenden omgekomen. Bijna alle slachtoffers zijn militairen. Hun Hercules-toestel vloog vlak voor de landing op een militaire basis tegen een berg. De NASA en de Belgische luchtmacht kunnen stoppen met hun onderzoek naar een ufo die in 1990 is waargenomen. Een Belg die toen 18 was heeft nu op tv bekend dat hij het object zelf heeft gemaakt. Van beschilderd piepschuim en vier lampen. Een paar vrienden hielpen hem in de tijd met het maken en fotograferen van de ufo. Begin jaren 90 deden duizenden Belgen meldingen van ufo-waarnemingen. De Belgische luchtmacht voerde zelfs inspectievluchten uit om de ufo's te onderscheppen. FC Twente is de derde kwalificatieronde van de Champions League goed begonnen. In de thuiswedstrijd versloeg de ploeg van trainer Co Adriaanse de Roemenen van Vaslui met 2-0. Beide treffers kwamen van Mark Janko. De return is volgende week. Het weer, vannacht droog met minimaal rond 12 graden. Morgen zonnige periode met smiddags in het binnenland wat buien. Temperatuur tussen 20 graden aan de kust en 23 in het oosten.